Zit van der Linde met het NOS-journaal. Voor de derde keer deze week heeft het Amerikaanse leger een onbekend vliegend object neergehaald. Het doelwit vloog boven het Huronmeer op de grens tussen Canada en de VS. Wat er precies is neergehaald is nog onduidelijk. Eerder vandaag werd in Canada ook een object onderschept. En vrijdag werd in Alaska al een object neergehaald. Volgens de democratische senaatsleider Schumer gaat het om ballonnen. Vorige week haalde de VS een Chinese ballon neer boven de Atlantische Oceaan. Washington beschuldigt Peking van spionage, maar volgens China ging het om een weerballon. Het Nederlandse USAR-reddingsteam heeft voor het laatst naar overlevenden gezocht in Turkije. Ze hebben niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen vandaag. En de kans dat er bijna een week na de beving nog mensen worden gered is zeer klein. Morgen vertrekt het team. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 33.000. Hoeveel mensen er nog worden vermist is onduidelijk, maar de VN verwacht dat het dodental nog flink oploopt. Miljoenen mensen zijn dakloos geraakt. Een deel van de werkgevers schiet door als er meldingen binnenkomen van grensoverschrijdend gedrag. Dat zeggen arbeidsrechtadvocaten en onderzoeksbureaus tegen Nieuwsuur. Sommige werkgevers stellen meteen een groot extern onderzoek in... of schorsen of ontslaan de werknemer... zonder de melding goed door te spreken en te checken. De EU dreigt de Erasmusbeurs voor studenten uit Hongarije stop te zetten. Die beurs is voor studenten binnen de EU die een half jaar in een ander Europees land willen studeren. De EU wil Hongarije uitsluiten omdat de Hongaarse universiteiten eigendom zijn geworden van de regeringspartij van premier Orbán. En daarmee hebben ze hun onafhankelijkheid verloren volgens de EU. Het weer vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 4 graden. Tijdens opklaringen kan de temperatuur nog wat verder dalen en er is kans op mist. Morgen begint de dag bewolkt, later wat ruimte voor de zon.